Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heijen in Limburg is een woning volledig verwoest door een explosie. Alleen een schoorsteen en een deel van een muur staan nog overeind. Het huis stond in een buitengebied op een afgelegen plek in het bos. Het is onduidelijk of er tijdens de explosie mensen binnen waren. De brandweer meldt dat er nog geen slachtoffers zijn gevonden. De oorzaak van de explosie in Heijen wordt nog onderzocht. Aankomend president Trump heeft het Hoge Rechtshof gevraagd TikTok voorlopig niet te laten verkopen of te verbieden. Hij wil eerst een politieke oplossing zoeken. De angst bestaat dat China met de app invloed probeert uit te oefenen of de app gebruikt voor spionage. daarom is een wet aangenomen die de Chinese eigenaar van de app verplicht het platform te verkopen aan een Amerikaans bedrijf. Anders zou de app verboden worden. Trump probeert dat nu dus te voorkomen. Voor het eerst sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Soedan... is in de hoofdstad Khartoum voedselhulp aangekomen. Volgens hulporganisaties wordt de levering van hulpgoederen belemmerd. Ze worden wegen geblokkeerd door het leger en de paramilitaire groepering RSF. Die twee partijen strijden sinds vorig jaar om de macht. De VN waarschuwde vorige week dat de burgeroorlog en de slechte toegang tot hulp tot een voedselcrisis zullen leiden. In Amerika is het aantal daklozen in een jaar tijd fors gestegen. Het zijn er nu ruim 770.000. Dat is een stijging van 18 procent. Een van de oorzaken is de stijgende huurprijs van woningen... waardoor die voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden. Het aantal gezinnen in de VS dat dakloos werd... steeg het afgelopen jaar met bijna 40 procent. Het weer op veel plekken dichte mist en daarom heeft het KNMI code geel afgegeven. Die waarschuwing geldt nog tot 10 uur ochtends. Daarna verbetert het zicht en kan in het zuiden af en toe de zon doorbreken.